Het is daarmee de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. De totale waarde van het sociale netwerk bedraagt ruim 100 miljard dollar. Facebook krijgt een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Analisten verwachten dat de prijs van het aandeel op de eerste dag 50% in waarde stijgt. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de status van Griekenland een een stap verlaagd van B- naar triple C. Dat betekent dat de kans dat Griekenland zijn schuldeisers terugbetaalt kleiner is geworden. In een toelichting schrijft Fitch dat de mogelijkheid dat Griekenland uit de eurozone stapt is toegenomen na de parlementsverkiezingen van 6 mei. Op 17 juni zijn er weer parlementsverkiezingen in Griekenland. Als het dan ook niet lukt om zo'n coalitie te vormen is uittreding uit de euro waarschijnlijk, schrijft Fitch. Een demonstratie van homo's in Georgië is uitgelopen op schermutselingen met tegenstanders van homoseksualiteit. Het was voor het eerst dat homo's in Georgië de straat op gingen. Tijdens een mars van 50 mensen in de hoofdstad Tbilisi kwam het tot een confrontatie met leden van een conservatieve religieuze groep. Op de internationale dag tegen homohaat wordt herdacht dat homoseksualiteit op 17 mei 1990 werd geschrapt van de lijst met ziekten die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteerde. Veel artiesten hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Donna Summer. De zangeres overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Producer Quincy Jones noemt haar in een reactie de hartslag en de soundtrack van Decennium. Diane Warwick zegt bedroefd te zijn om het verlies van een grote artiest en een goede vriendin. Donna Summer had in de jaren 70 hits als Last Dance, Hot Stuff en Bad Girls. Het leverde haar de bijnaam The Queen of Disco op. Donna Summer is 63 jaar geworden. Het weer vannacht is het op veel plaatsen bewolkt met plaatselijk een beetje regen en de temperatuur daalt naar een graad of 7.